Levy van Eck met het NOS-journaal. Vrijwel de gehele te gesteund. De SGP was de enige oppositiepartij die de motie niet steunde. Uiteindelijk stemden 67 Kamerleden voor de motie... 76 stemden tegen en daarmee werd de motie van afkeuring afgewezen. Volgens de oppositie had de premier de Tweede Kamer eerder moeten inlichten over de memo's die er waren over de dividendbelasting. Rutte kreeg in het debat harde verwijten vanwege de manier waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd. De premier herkent zich niet in de scherpe kwalificaties van de oppositie... maar herhaalde wel dat er fouten zijn gemaakt. De ambtenaar die vorig jaar stiekem filmde in damestoiletten van het stadhuis van Vlissingen... krijgt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Ook moet hij 4000 euro aan de gemeente betalen. Dat bedrag wordt verdeeld onder de slachtoffers. Afgelopen zomer filmde de ambtenaar stiekem vrouwelijke collega's op het toilet. De camera werd ontdekt door een schoonmaakster. Tijdens de rechtszaak vertelde een van de slachtoffers dat ze zich aangerand voelde. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat zijn Amerikaanse collega Trump zich terugtrekt uit de Iran-deal. Hij baseert zich op de gesprekken die hij de afgelopen dagen had in het Witte Huis tijdens zijn bezoek aan de VS. Op 12 mei moet Trump beslissen of de VS de deal met Iran verlengt... die in 2015 onder leiding van Barack Obama werd gesloten. Door de deal vervalt een groot deel van de economische sancties tegen het land... In ruil daarvoor perkt Iran zijn nucleaire programma drastisch in. De kans bestaat dat Louis van Gaal zijn rentree maakt in de voetbalwereld. Hij zei bij Ziggo Sport dat er een aanbieding ligt die hij bijna niet kan weigeren. Van Gaal zegt dat hij nog steeds veel aanbiedingen krijgt... en nog niet kan zeggen dat hij definitief met pensioen is. Het weer verspreidt over het land valt er een enkele bui met kans op onweer.